Dorien Bouwman met het NOS Journaal. In een auto die in het water is gevonden in Winschoten zijn meerdere lichamen aangetroffen. De identiteit van de lichamen is nog niet vastgesteld... maar de politie houdt er rekening mee dat het kan gaan om de vermiste kinderen Emma en Jeffrey. De auto waarin de lichamen gevonden zijn is van een vergelijkbaar model als de grijze Toyota... waarin de twee kinderen werden meegenomen door hun vader. De kinderen zijn sinds zaterdagmiddag vermist. De politie zei toen aanwijzingen te hebben dat de vader zichzelf en de kinderen van het leven wilde beroven. 189 schepen van de Russische schaduwvloot komen op de lijst met sancties tegen Rusland. Dat hebben de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk aangekondigd. Ook ruim 30 bedrijven die betrokken zijn bij levering van wapens aan Rusland komen erop. Het is het 17e sanctiepakket sinds de Russische invasie in Oekraïne. Tientallen vrachtwagens met noodhulp zijn vandaag Gaza binnengelaten... maar staan nog vast bij de grensovergang van Kerem Shalom. De vrachtwagens met vooral babyvoeding kunnen volgens de VN niet verder... vanwege problemen met de logistiek en veiligheid. Om wat voor problemen het precies gaat is niet duidelijk. De Israëlische premier Netanyahu zei gisteren dat Israël... na een blokkade van 2,5 maand een basishoeveelheid voedsel zou toelaten in Gaza. Volgens hulporganisaties is dat niet genoeg. Tienduizenden kinderen zijn al onder voet. De Amerikaanse acteur George Brent is overleden. Hij was vooral bekend om zijn rol in de populaire televisieserie Cheers... die in de jaren 80 en 90 te zien was. Hij speelde Norm Peterson, een van de stamgasten in de bar waar de serie zich afspeelde. Hij was in alle 275 afleveringen te zien en werd zes keer genomineerd voor een Emmy...